Zit van der Linde met het NOS-journaal. Gemeenten gaan dit weekend tijdelijk extra plekken regelen voor asielzoekers... om te voorkomen dat ze in Ter Apel buiten of in tenten moeten slapen. Volgens staatssecretaris Van der Burg zijn er nu 300 plekken toegezegd. De situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt gezien als nationale crisis. Maandag wil het kabinet een plan klaar hebben voor een oplossing voor de komende maanden. De menselijke resten die in het Amazonegebied werden gevonden... zijn inderdaad van een vermiste Britse journalist. Forensisch onderzoek naar andere gevonden resten loopt nog. Die zijn vrijwel zeker van een onderzoeker... die samen met de journalist vermist raakte. Ze werkte aan een boek over illegale mijnbouw, houtkap en visserij in Brazilië. Hun resten werden gevonden op aanwijzing van een visser. Hij heeft volgens de politie toegegeven dat hij de twee heeft doodgeschoten en begraven. In Spanje is een Nederlander veroordeeld tot 11,5 jaar gevangenisstraf... wegens grooming van een 13-jarig Spaans meisje. De 28-jarige man dwong haar om seksvideo's te maken. Via Instagram deed hij zich voor als een minderjarige. Hij chanteerde het meisje vervolgens met beeldmateriaal dat hij van haar kreeg. Haar moeder ontdekte het misbruik in 2020. De man werd vorig jaar in Nederland opgepakt en uitgeleverd aan Spanje. Het aantal passagiers dat last krijgt van de drukte en het tekort aan beveiligers op Schiphol is groter dan al was aangekondigd. Dat geldt voor zes piekdagen in juli. Dan zullen nog meer passagiers niet kunnen vliegen dan de verwachte 13.500 per dag die al moesten worden afgezegd. Schiphol had al aangekondigd dat een groot aantal zogenoemde slots voor landen en opstijgen zou vervallen. De luchtvaartmaatschappijen moeten dan zelf bepalen welke vluchten vervallen. Het weer, het is nu een graad of 17. De komende dag loopt de temperatuur snel op.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 it's not hurting like it did before. Maybe I am learning how to love me more. It used to burn every insult, every word, but it helped me learn self worth I had to earn. So I tried every night to sip with sorrow, and eventually.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 Have you ever felt like being somebody else? Feeling like that mirror isn't good for your health. Every day I'm trying not to hate myself, but lately it's not hurting like it little bit. Love me more. I'm gonna try to love me more.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 I never knew what I needed. Leave it up to me to fuck it up without a good reason. I know, I know that it was my own fault I never picked up that phone call Oh Lord, all these broke hearts But mine's the one bleeding me, myself and I see Just lonely for someone and telling for me ZFM.